met het NOS Journaal. Ook de gemeente Westerveld in Drenthe grijpt in bij de lelieteelt. In een straal van 50 meter rond woonwijken en scholen... mogen er geen lelies meer gekweekt worden... vanwege de gezondheid van inwoners. Er worden namelijk veel bestrijdingsmiddelen bij de teelt gebruikt. Omdat landelijke regels uitblijven... komen steeds meer gemeenten, zoals Westerveld, met eigen maatregelen. Bij nieuwe aanvallen van Amerika op drie boten op zee zijn elf mensen omgekomen. En daarmee is het een van de dodelijkste aanvallen tot nu toe. Het Amerikaanse leger heeft sinds september tientallen boten al aangevallen... die volgens hen drugs zouden vervoeren. Ook nu zouden de boten volgens het leger op bekende drugsmokkelroutes hebben gevaren. Maar bewijs daarvoor geven ze niet. De Franse politie heeft negen mensen opgepakt in het onderzoek naar de dood van een student... De man van 23 werd vorige week zo zwaar mishandeld dat hij later overleed. Het gebeurde bij een universiteitsgebouw in Lyon. Daar was een toespraak van een radicaal linkse politicus. Een radicaal rechtse groep kwam daartegen demonstreren. En kort daarop brak een vechtpartij uit. De overleden student zou er zijn geweest om de rechtse groep te beveiligen... maar zijn familie ontkent dat. Een van de opgepakte mensen is een medewerker van de radicaal linkse partij... Voor veel moslims begint vandaag de Ramadan. De vaste maand begint als de dunne sikkel van de nieuwe maan zichtbaar is. En die is volgens Saudi-Arabië gezien. Toch zal een groot deel van de Nederlandse moslims pas morgen aan de vaste maand beginnen. Dat komt doordat imams in Nederland een andere manier gebruiken om de begindatum te bepalen. Namelijk door gebruik te maken van de astronomische berekening voor het verschijnen van de nieuwe maan. En volgens die berekening verschijnt de nieuwe maan dus een dag later. Het weer, het is droog, met temperaturen rond het vriespunt. Het blijft ook de rest van de dag droog. En af en toe schijnt de zon. Het wordt 1 tot 5 graden, maar door de stevige wind uit het oosten voelt het wel frisser aan.